7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een federale rechter in Seattle heeft het omstreden inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden opgeschort. De zaak was aangespannen door de staat Washington, maar geldt voor de hele VS. Volgens de aanklager leiden inwoners van de staat schade door het inreisverbod. Bovendien werkte discriminatie in de hand. Het Witte Huis heeft woedend gereageerd op het vonnis. Volgens een woordvoerder gaat president Trump in beroep. In hun eerste reactie noemde het Witte Huis het vonnis krankzinnig, maar dat woord werd later geschrapt. De Russische hackers die achter de inbraak in de computers van de Democratische Partij in Amerika zaten... hebben ook geprobeerd om binnen te komen bij Nederlandse ministeries. Dat schrijft de Volkskrant. Het lijkt erop dat de hackers geen gevoelige informatie hebben buitgemaakt. Een van de ministeries waarop ze het volgens de Volkskrant hadden voorzien was Algemene Zaken van premier Rutte. Het is in Nederland lastig om mensensmokkelaars veroordeeld en achter de tralies te krijgen. Volgens het AD blijkt uit cijfers dat het aantal veroordelingen nauwelijks toeneemt. Veel zaken worden geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Slachtoffers willen vaak niet getuigen tegen de mensensmokkelaars. Als ze wel worden veroordeeld krijgen ze maar zelden een celstraf van meer dan een jaar. Op het filmfestival Rotterdam heeft de Indiase film Sexy Durga de belangrijkste prijs gewonnen. Aan de Hivos Tiger Award is een bedrag van 40.000 euro verbonden. Sexy Durga is een grotendeels geïmproviseerde film over twee geliefden op de vlucht. De publieksprijs in Rotterdam ging naar de film Moonlight van de Amerikaanse regisseur Barry Jenkins. In de eredivisie heeft Vitesse gisteravond met 0-2 gewonnen van ADO Den Haag. Door de overwinning staan de Arnhemmers nu op de vijfde plaats in de competitie. Het weer, eerst nog droog met af en toe zon, maar later vandaag wordt het overal bewolkt en volgt er vanuit het zuiden wat regen.